En onderzoekers lopen dus een risico, zegt onze correspondent. Nou, helemaal veilig is het natuurlijk niet. Het is een oorlogsgebied. ze eh, dus hebben de frontlijn zeg maar, moeten passeren. Eh, daar is altijd risico aan verbonden. Maar niettemin uh, is ja, de missie wordt als zodanig belangrijk beschouwd... dat men dat allemaal voor lief neemt. Ze gaan kijken of de kerncentrale nog goed werkt en of het er nog veilig is... En ze checken ook of het personeel nog oké is. Dat zijn namelijk allemaal Oekraïners, terwijl Russen de centrale sinds de oorlog in handen hebben. In de haven van Rotterdam is alweer een lading drugs ontdekt. Dit keer niet tussen appels uit Panama of pinda's uit Argentinië, maar het spul zat in een container met kokosnootschillen uit Nigeria. En het gaat dit keer niet om cocaïne, maar om cannabis. En een flinke berg ook. Het OM heeft het over een straatwaarde van 28 miljoen euro. De meteorologische herfst is begonnen en dus een goed moment om de stormnamen van komend stormseizoen bekend te maken. De lijst met namen is weer samengesteld door de Britse, Ierse en Nederlandse weerdiensten. KNMI heeft voor zes Nederlandse namen gekozen van oud-wetenschappers. Zo gaat de eerste storm van dit seizoen Anthony heten. Dat is een verwijzing naar Anthony van Leeuwenhoek, de grondlegger van de microbiologie. Ook stormen Hendrika, Johanna en Loes kunnen later dit jaar aankomen waaien. En Max Verstappen heeft een koninklijke onderscheiding gekregen. Hij is van net benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau. Hij kreeg het bijbehorende lintje van minister Helder van Sport. Die zegt dat Max Nederland wereldwijd op de kaart heeft gezet door wereldkampioen te worden. Het weer, een zonnige dag, 22 tot 26 graden. Morgen iets meer wolken, maar ook een gaatje warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort staat file voor Zandvoort 2 kilometer.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 Et bien sûr y'a eu Eva. Et Valérie, mais... Mon amour Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui, mon amour, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Euh. Mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi, mais pas celle-là. Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours, pour toujours. to me. Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même hauteur Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi je t'aimerai pour toujours. mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi ce que j'ai fait au juste. Pourquoi, pourquoi la vie est si injuste Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi.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 Wherever I go, I feel you. You say you needed some time to go back and find you. How could I know? Well, tell me you love me, or tell me you're leaving. Don't keep me waiting I'm a little lost without you, a little lost without you, my darling, you are all I know.